Ik stond alleen onder die rode lantaarn, zo heel alleen onder die rode lantaarn. Ik vroeg aan jou, o oh Shani, ga je mee? jij stond alleen onder die rode lantaarn, zo heel alleen onder die rode lantaarn. Jij keek mij toen verlegen aan, ik kon jouw glimlach niet weerstaan. Oh mon amour, ik zou je nooit meer laten gaan. was op een avond, het regende zacht. De lucht die was donker en grijs. Ik liep langs de Seine alleen door de nacht en voelde me klein in Parijs. Een eenzame avond vol melancholie, ik zocht te vergeefs naar de maan. De wind zong heel zachtjes een treurmelodie en plotseling zag ik jou staan Jij stond alleen onder die rode lantaarn, zo heel alleen onder die rode lantaarn. Jij keek mij toen verlegen aan, ik kon jouw glimlach niet weerstaan. O oh, mon ik zou je nooit meer laten gaan. God.